In het internationaal gerechtshof in Den Haag zei ze dat het conflict begon met aanvallen van moslimstrijders en dat eventuele misdaden tegen de Rohingya in eigen land worden bestraft. Ze vroeg het internationaal gerechtshof dan ook om geen actie te ondernemen tegen haar land. Suu Kyi ligt internationaal onder vuur omdat ze niets zou hebben gedaan om misdaden tegen de Rohingya tegen te houden. De oud-winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede zei dat Myanmar er alles aan doet om de gevluchte Rohingya veilig te laten terugkeren. Alle patiënten met de spierziekte SMA krijgen hun dure medicijn Spinraza binnenkort vergoed. Vanaf januari zit Spinraza in het basispakket. Op dit moment kunnen de kosten in het eerste jaar nog oplopen tot een half miljoen euro per patiënt. Het middel wordt nu alleen vergoed voor kinderen tot 9,5 jaar en na 1 januari dus voor iedereen. Tweede Kamerleden zijn boos over dossiers die enkele ouders hebben gekregen... die werden verdacht van fraude met de kinderopvangtoeslag. Zeker tien ouders zouden multomappen met volledig zwartgelakte rapporten hebben gekregen. SP-Kamerlid Leijten spreekt van treiterij van de bovenste plank. De enige passages die volgens haar zichtbaar zijn... zijn gesprekken tussen ouders en de Belastingdienst. Een woordvoerder van staatssecretaris Snel zegt dat in de zwartgelakte delen van de dossiers gegevens van anderen staan en informatie volgens hem wel zichtbaar is. En eurocommissaris Frans Timmermans komt vandaag met zijn plannen in de strijd tegen klimaatverandering. Hij wil dat Europa de komende tijd 260 miljard euro uittrekt om de economie groener te maken. Om de uitstoot van CO2 in 2050 tot nul te brengen... komt er een klimaatwet met dwingende maatregelen voor alle lidstaten. In 2030 moet de uitstoot al met minimaal de helft zijn gedaald. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door Europese leiders. Het weer op de meeste plaatsen droog en vooral in het midden en westen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files.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 There are couples standing on the street sharing summer kisses and silly signs. So I step inside Stachel. terug. Het duurt wat langer, dus ik geef het rust. Ik tel de uren totdat jij me kust. Maar alles wat ik krijg is.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 Nothing evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. allemaal fijne dagen.